Mark Hokker met het NOS-journaal. Denking op de Dam was enkele minuten voor 8 uur geschreeuw te horen. De politie heeft een man opgepakt. Of hij schreeuwde voordat hij werd opgepakt of erna is niet duidelijk. Tijdens de twee minuten stilte bleef het wel stil. Vanochtend maakte actiegroep Geen 4 mei voor mij bekend af te zien van het aangekondigde lawaai-protest tijdens de twee minuten stilte op de Dam. De groep vindt dat ook oorlogsmisdadigers worden herdacht... die in de periode 1945-1949 in Nederlands-Indië mensen hebben omgebracht. Ook op allerlei andere plaatsen in het land zijn de doden herdacht. Zo werd op de Waalsdorpenvlakte bij Den Haag een stille tocht gehouden... met aansluitend twee minuten stilte. En onder meer in het Rotterdamse Luxor Theater en in Madurodam in Den Haag... zijn herdenkingen speciaal voor kinderen gehouden. Bij nieuwe confrontaties tussen Palestijnse betogers en het Israëlische leger zijn honderden Palestijnen gewond geraakt, zeggen de autoriteiten in Gaza. Er zouden meer dan 400 gewonden zijn, onder wie 42 mensen met schotwonden. Anderen hebben traangas ingeademd. Zo'n 7000 Palestijnen hadden zich volgens het Israëlische leger aan de grens verzameld. Ze gooiden met stenen en rolden brandende autobanden naar het hek dat op de grens staat. Het leger gebruikte onder meer traangas om de demonstranten te verjagen. Automobilisten die in noordelijke richting door de Westerschelde-tunnel rijden moeten weer tol betalen. Eerder vandaag waren er verkeersproblemen in het zuidwesten van het land... waarna Rijkswaterstaat de provincie Zeeland vroeg om tijdelijk geen tol te heffen bij de tunnel. Toen de files na ongelukken op de A4 en A16 waren opgelost...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 She waited on me, yeah. Well, try to cake it on me, got the bacon on me. Now, this is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me.